Dit van der Linde met het NOS-journaal. In Argentinië heeft de partij van zittend president Milei de tussentijdse verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld is duidelijk dat de regering zo'n 40% van de stemmen krijgt... tegenover 24% voor de oppositie, melden lokale media. De conservatief-libertaire Milei kwam aan de macht in 2023... en beloofde hard in te grijpen in de Argentijnse economie... De inflatie nam sindsdien af, maar de werkloosheid nam toe... en de waarde van de peso wordt kunstmatig hoog gehouden. Deze uitslag geeft Milei voldoende mandaat om blokkades tegen zijn beleid te voorkomen. In het oosten van Oekraïne wordt zwaar gevochten om de stad Pokrovsk. President Zelensky noemt de situatie moeilijk. Om de stad wordt al maanden gevochten, maar Russische troepen hebben nu de Oekraïnse verdedigingslinies omzeild en zijn de stad binnengetrokken. Het Oekraïense leger erkent dat, maar spreekt tegen dat de troepen zijn omsingeld. Grote gebieden rond de stad zouden juist weer door Oekraïne zijn heroverd. De bevolking van Pokrovsk is vorig jaar zomer al grotendeels geëvacueerd. NSC-oprichter Pieter Omtzigt zegt dat de idealen van zijn partij nog recht overeind staan. Er is in twee jaar veel gebeurd, schrijft hij in een bericht op sociale media. Maar ik ben nog steeds 100% overtuigd dat onze plannen nog net zo relevant zijn. Omtzigt verliet in april de politiek vanwege zijn aanhoudende burn-out. Volgens de opiniepeilingen dreigt zijn partij nu uit de Tweede Kamer te verdwijnen. Omtzigt zegt dat hij wel NSC gaat stemmen.